Start. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Paladam wordt vandaag vrijgelaten, maar hij moet zich al op 20 december melden bij de rechter in een snelrechtszitting. De man is vandaag opnieuw lang verhoord, maar dat heeft geen redenen opgeleverd om hem langer vast te houden. De man van 29 vernielde donderdagochtend de ruiten van een restaurant aan de Amstelveense weg. Met behulp van pepperspray werd hij gearresteerd. In een verklaring zei de man later dat hij niets tegen Joden heeft, maar met zijn daad de Palestijnse zaak aan wilde kaarten. Nederland zet zich schrap voor het winterse weer van morgen. Sneeuwval leidt dan waarschijnlijk in bijna het hele land tot problemen. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland... behalve Zeeland en de Baddeneilanden. NS laat op de eerste dag van de nieuwe dienstregeling... direct al minder treinen rijden. En ook de KLM heeft uit voorzorg 94 vluchten geschrapt... omdat de landingscapaciteit morgen een stuk minder zal zijn. TV-programma Kassa is een vorm van fraude met cadeaukaarten van onder meer de HEMA, Intertoys en Prenatal op het spoor gekomen. In veel winkels hangen deze cadeaukaarten bij de kassa met daarop een barcode. Fraudeurs maken een foto van die barcode en scannen hem daarna in. Als de cadeaukaart vervolgens verkocht wordt en wordt geactiveerd, dan kan de fraudeur het saldo op de kaart uitgeven door de ingescande barcode te tonen. Op de cadeaukaart zit weliswaar een pincode, maar die wordt in winkels nagenoeg nooit gevraagd. Een vrachtschip heeft op de Noordzee ten noorden van Ameland zo'n 20 containers verloren. Het lijkt erop dat de containers op Schiermonnikoog of op het Duitse eiland Borkum zullen aanspoelen. De kustwacht heeft zeeschepen gewaarschuwd omdat de containers een drukke vaarroute kruisen. Het weer. Vanavond en vannacht kan nog een winterse bui vallen. Met name in het binnenland kans op gladheid. Morgenochtend trekt er een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuidwesten naar het noorden. Op veel plaatsen kan het langdurig sneeuwen en valt er lokaal 10 tot 15 centimeter. Morgenmiddag gaat het ook flink waaien. In het zuiden gaat de sneeuw dan over in regen. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB.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 Why are expectations so high? Is it the bar I set? My arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab, squeeze. I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark, I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna harp and That's a hard fight getting to swallow. So I scrap these. As pressure increases like khakis, I feel the ice cracking because. I- curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen, and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson, Nas, Kim, Pac, Big James, Todd Smith, and I'm not Prince. So. a beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest. A flawed human, I guess. But I'm doing my best to not ruin your expectations and meet them. But first, the speed em verse. Now, Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades, and the Dresden home is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtains drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind, and everyone who has doubt, remind. Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't powder cry or spiral down or whine, but I'll decide if it's my final bow this time around, cause I just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. Cause when it all falls. bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately, that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I'll pray. Bible. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you, please. I'm broken, alone, and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I feel. Heerlijk. Ja, we zijn er weer jongens. Het is eh, kwart over acht. We zitten in het tweede uur van de Euro Breakdown. De lijst der lijsten wat gaan we allemaal doen eh, dit eh, tweede uur? We hebben sowieso MC Falafel weer in de tent om half negen. We gaan er weer helemaal tegenaan. Sowieso. Ik eh, ben echt benieuwd wat, we, wat we gaan meemaken. <laughs> Het is voor ons ook nog een verrassing. Ja. Oh, yeah. <laughs> ik vind hem zo leuk, dat soundboard. Ik echt waar, genieten jongen. <laughs> Dus in ieder geval, maar uh, ja, MC Vlaffel, we gaan de lijst gaan we doornemen. Eh, Quint en ik hebben net een paar leuke ideetjes <laughs> uitgedacht... die we toch ook nog wel eens terug in de items kunnen gaan gebruiken. Dat, is misschien wel, eh, dat zijn wel leuke ideeën. Ik denk dat we daar, dat we daar echt wel wat mee kunnen. En ja, je hoorde net natuurlijk hoorde je, Walk on Water featuring Beyoncé met Eminem in de hoofdrol daarin. Daarna hadden we All Falls Down van Anna Walker, Noah Cyrus en Digital Farm. Pray van Sam Smith. En ehm, ja, ik, eh, ik moet zeggen, ik ben heel erg benieuwd. Want eh, ja, er is een nummer dus wat eh, echt een onwijze sprong heeft gemaakt. Is vorige week nieuw binnengekomen in de lijst. En is ook gelijk een week later, dus nu, 20 plaatsen omhoog geschoten. Dat is echt gewoon niet normaal. Ik heb nog nooit een nummer gezien wat echt, van, wat echt op 39 binnenkomt... en dan naar plek 19 toeschiet. Dat vind ik wel echt vet. Dat is wel echt net gedaan. Ik ben benieuwd. Ik, ik heb hem al wel, wel geluisterd. Ik, ik, weet niet of, of, je, of je het kent, maar dat is dus Diplo. Diplo featuring Mo met eh, Get It Right. Heeft dus 20 plaatsen gesprongen. We gaan er gewoon naar luisteren, want hij is veel te lekker. Diplo featuring Mo, Get It Right. flowers go. They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, all begging me to play the role. Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to. zei het al, ik snap wel waarom die gewoon 20 plaatsen gestegen is. Ik begrijp het echt wel. Ik begrijp echt dat hij dat, dat gestegen is. Dat begrijp ik heel goed. Eh, een lekker plaatje. Wat jij zei ook, het is fris. Het is gewoon eh, wat nieuws. Ik vind het wel een beetje, ik weet niet of ik dat mag zeggen, een beetje een marshmallow vibe hebben. Ja, maar, ik vind het wel eh, lekker. Maar het is, het is weer wat anders. Kijk, dat, dat, dat vind ik het mooie aan muziek. je denkt continu dat het wiel al uitgevonden is, dat er niks nieuws meer kan. En met ja, deze artiest vind ik wel dat je hoort dat, dat het wiel weer opnieuw kan uitgevonden worden. Absoluut. Van zeker, dat is echt eh, onwijs gaaf. Hey, Diplo eh, wordt eh, geboren als Thomas, Thomas Wesley Pence. hij groeide op in Miami en begon tijdens zijn studie in Philadelphia met draaien als DJ. In 2004 wordt hij benaderd door MIA tijdens een van zijn optredens in Londen. Hij kreeg een eh, relatie met eh, de zangeres en ging ook eh, voor haar produceren. Het leverde hem een Grammy-nominatie op voor het nummer Paper Planes. Ik weet niet of je weet wat, een Grammy is. Dat is een van de hoogste onderscheidingen eigenlijk die je als muzikant denk ik wel kan krijgen. En eh, dat, eh, ja, dat is in 2008 is het eh, in de buurt gegaan van, van M.A.E. En dat is in de Nederlandse top 40 ook een aantal, flink aantal keer gedraaid. daarna klopten ook artiesten als Bruno Mars, Snoop Dogg en Shakira aan zijn deur voor het productiewerk. ook begint hij zijn eigen platenlabel Mad Decent. Eh, zijn eerste eh, volledige naam maakt hij als Major Laser met Switch Guns Don't Kill People en Lasers Do eh, uit 2009. Dat album kreeg vier jaar later een vervolg met Free the Universe, Get Free en Watch Out for This. Zijn hits die van dat album afkomstig zijn, die ook de top 10 en van de top 40 hebben bereikt. voor het eerst komen de naam ook van Diplo tegen op een track van Chesto als Come On, Catch Him By Surprise. Met daarop ook de rhymes van Basta, de vijfde plaats bereikt hij in 2011. In 2013 eh, begint hij een eh, samenwerking met Skrillex als Jack U. In het eh, vroege voorjaar van 2015 komt er een compleet album met samenwerking uit... waarvan hij die met Justin Bieber heeft gedaan met het nummer Where Are You Now. Ehm, dat hij in 2015 opnieuw weer in de 40 terechtkomt. En eh, ja, wat dat betreft eh, doet Diplo eh, het, prima. Hij heeft met Mo heeft samengewerkt, het nummer wat we net hebben gehoord, Get It Right. En, on, en het nummer Lean On Cold Water. En dat heeft hij dus ook met Major Laser Hit meegemaakt. En in november 2017 hebben die namen dus ook samengewerkt aan, het, ja, aan, aan, de plaat die we net geluisterd hebben, Get It Right. Dus ik, ik moet zeggen nogmaals, ik vind het echt een topplaat. Het is een nieuwe plaat en we gaan gelijk ook weer, weer een nieuwe plaat gaan we draaien. Want um, ja, Louis Fonsi is uh, niet alleen natuurlijk bekend van Despacito...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 De tijd gaat echt niet normaal snel. Zal ik jou eens wat vertellen, Mike? Ga jij mij eens even wat vertellen? Wist jij dat, we hebben het nu dus net over Diplo. En nou. ik kom er net achter dat Major Laser gewoon Diplo is. One and the same. Ja joh. Nee. Ik wist het niet. Wist jij het? Eh, nee. Nou, eh, nu wel. Ja, ik denk, dat misschien voor de luisteraars voor mij niet oh, duidelijk. Nee, ik eh. wist dat ook helemaal niet. Nou ja, ja zo leer je weer wat. Daar is de Euro naar voor. Een educatief, gezellig, gezellig, mooi programma. <laughs> zo leuk. <laughs> Heb je wel eens gedacht om om circusgeluiden te maken anders. Of, of, of, van die kermissen, die, die, die muziekjes. Nee, maar meestal als ik, als, als, als, ik, als ik zo doe zoals ik nu doe... Eh, dan krijg ik meestal wel dit te horen. You are an idiot. Ja. Ja, dat kan ik geloven. Ja, dus ja. Nou ja. <laughs> of als het echt te ver gaat, dan wordt het dit. Shut up. Shut up. Shut up. <laughs> dat dus. In ieder geval. We gaan eh, door naar de lijsten der lijsten. Ja, dat zeg ik, ik moet, uh, er zitten echt onwijs lekkere nummers tussen. We hadden eigenlijk dus net twee nieuwe nummers voor deze week hadden we achter elkaar. En ik, ik, eh, ja, ik heb het al eerder gezegd, ik ben blij dat er altijd weer wat verfrissing in de lijst komt. Kijk, zo'n lijst is best eh, hard. Bepaalde nummers die wij goed vinden, die kunnen er zomaar in blijven. Maar die kunnen ook zomaar vertrokken zijn. Dus, maar dat is de Euro Breakdown, dat is de lijst de lijsten. Ehm, dus we gaan gelijk eh, beginnen. Je hoorde hiervoor, hoorde je onze grote vriend How Long, Charlie Puth. Ehm, even kijken, op plek 20 Nahorn met Too Much To Ask. Stond vorige week op plek 21 Diplo met die onwijze sprong naar voren. Van plek 39 vorige week staat hij nu op plek 19 in de Euro Breakdown. Ik verwacht wel dat dit een knalletje wordt en dat hij ook lang blijft. Louis Fonsi staat op plek 18 met Demi Lovato met Enchama La Culpa. Stond vorige week op plek 34, dus ook een flinke sprong gemaakt. Maar nog steeds niet zo groot als Diplo natuurlijk. Charlie Puth, How Long, stond vorige week op plek 14, nu op plek 17 terug te vinden. En Maroon 5 en Julia Michaels gaan we zo naar luisteren met Help Me Out. Staat op plek 16, tot vorige week op plek 12. Op plek 15, Lorde houdt haar plaatsje vast samen met Post Malone en Za en Kelly met Homemade Dynamite. Op plek 14 deze week, Dua Lipa met New Rules stond vorige week nog op plek 9... En eh, Portugal, The Man, Feel It Still. Staat op een plek, eh, plekje 13, vorige week op plek 10. Sam Smith, Too Good at Goodbyes, staat deze week op plek 12. Vorige week op plek 7, vijf plaatsen gezakt. En Clean Bandit heeft ook een flinke sprong gemaakt. Samen ook weer met Julia Michaels. Die staat op plek 11, vorige week plek 23. Rita Ora, de vrouw waarvan wij dromen, staat op plek 10 deze week met Anywhere. Vorige week op plek 8 was zij terug te vinden. En wat er voor de rest nog meer in de lijst gaat gebeuren, dat horen wij natuurlijk weer om 10 voor 9. Oeh. Want wij hebben er zin in. <laughs> Ja, ja. Hè? Jij wel in ieder geval. Ja, zeker, zeker. Maar jij hebt er ook wel zin in. Ik heb er ook zin in, Mike. Dit is gewoon, dit, dit is het enige leuke van mijn, van mijn week. <laughs> blijft toch een verrassing met jou. Ja, het is, eh, ik, eh, e- even voor de mensen die het niet, niet helemaal begrijpen... waar die geluidjes allemaal vandaan komen. Nee, we hebben niet geïnvesteerd. We hebben geen, eh, geen geld. Maar <laughs> ik, heb een, ik ben, ben weer met de iPad bezig. En ik heb een soundboard ergens kunnen vinden... waar best wel wat leuke geluiden tussen zitten. Dus daar gaan wij zeker nog, nog meer gebruik van maken. We gaan eh, weer door eh, met de Euro Breakdown. Ehm, zoals ik net al zei, we gaan luisteren naar een eh, ja, plaatje van onze eigenste vrienden van Maroon 5. En samen met Julia Michaels, Help Me Out. I'm you my best side, tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? Our our dreams, we up with Our friends, our drinks, we get inspired, up with I wanna feel the pushing our limits, I'm buckled for the ride. too far from home. Let's be honest with ourselves, we're way too high to try. So let's take on the night, live a lot as in the air. Open, finally, we're going and we'll fade. your friend to the store, it's only me and you. Finally used to, and I don't regret drinking this liquor, making you. I think you're awesome, right? Covers, hot dreams with blinds, blowing shit up with homie. Turn my friends, hot dreams. I sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out. MC Falafel in de tent. Dames en heren, het is bijna kwart voor negen. Dat betekent dat we alweer eh, aan het einde zijn gekomen van een, eh, ja, een weer spetterende Euro Breakdown. Voor de mensen die meekijken over de webcam heen. Uh, Quinten en ik zitten hier in een zeer intieme sfeer. Nou, inderdaad. Het is erg ja. kerstelijk. Ja, ze hebben, het, ze hebben het goed gedaan. Ik vind wel dat er nog meer kerstversiering aan mogen hangen. Ik als kerstcriticus. <laughs> Als minister van kerstzaken. Ja, minister van kerstzaken inderdaad. ja, ja absoluut. Dus ja, ik, ik eh, maar het is hartstikke gezellig hier. En we hebben eigenlijk alweer een, uh, ja, alweer bijna volle twee uur hebben we alweer gedraaid. Eh. Het gaat snel. Het is echt, echt niet leuk hoe snel het gaat. Nee, dat is, ik kan hier nog makkelijk wel een derde uur zitten. Ja, absoluut. Daar nou, is genoeg... Genoeg animo genoeg voor. te doen voor dus, ja, We gaan het meemaken. Quinten, heb jij nog een beetje, beetje weekendplannen? wat, wat ga je eigenlijk allemaal nog doen? Nou, ik ga straks misschien nog naar een verjaardag. Het ligt aan hoe ik me voel. <laughs> en... Ah. Ja, morgen een beetje, beetje eigen eh, zelfstudie doen. Eh, een beetje niks eigenlijk. Een beetje studeren. En uh, dat was hem. Wat ga jij doen, Mike? zo min mogelijk en zoveel mogelijk tijd is eigenlijk de planning. ik, heb, ik, ook zo nog een verjaardag eigenlijk op de planning staan. Dus ik, ik ben benieuwd. mijn dochter slaapt bij opa en oma. En ja, we gaan het meemaken. Gezellig. We gaan het meemaken. Ik, kijk waar ik terug. Als het maar niet de chin-chin is. <laughs> En geen slecht woord over de chin-chin. Maar 9 van de 10 dat ik daar terecht kom, was ik veel te dronken. <laughs> Nee, dan gaat dat fout. Dan kan ik gewoon niet meer. Dat, dat, is gewoon net even waarom, dat stapje over ga je dan heen? Ja, ik weet het niet. Op dat moment heb je al een lekker bakje op. En je vindt het al gezellig, weet je. En het, ja, het drankje van de avond is dan toch overgeslagen van bier naar Bacardi. Dus ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Eh, ja, ik ben daar een beetje gevoelig voor. <laughs> Eh, je ja. bent gewoon... Eh, je wordt gewoon meegetrokken is het dus eigenlijk. Ja, ik word meegetrokken in andermans val eigenlijk. Eh, eh, en hierbij is de chin-chin dus de val. Ja, nou, kijk, was geen slecht woord over de chin-chin. Ik vind het al wel heel erg gezellig, maar het is voor mij al net, net even een stap te ver. Want dan ben je eigenlijk wel over dat randje heen. Dan, dan kun je het eigenlijk al, al niet meer doen. En ja, dan, dan ga je dat dus toch doen. Dat is eh, wel het slechtste wat je denk ik... ja, wat, kan doen. Wat in mijn, mijn, mijn wel, wel gebeurt. <laughs> Maar ja, maar ja, dat zeg ik. Het is, uh, eh, ach, het is altijd wel gezellig. Het is altijd leuk. Dus uh, ja, ik, ik, weet het niet. Ik weet niet waar ik vanavond terecht gekomen. We gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. Sterk, Mike. Yes, we gaan nog even een plaatje luisteren. We gaan luisteren naar Rita Ora. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long peace in your violence. Can't tell me there's no Ja, de enige echte top 40, de Euro Breakdown, de lijst der lijsten. We zijn er weer, de Countdown of the Continent. We zijn aan het einde van eh, alweer bijna een tweede uur gekomen. We hebben nog een eh, magere negen minuutjes hebben we nog over. Ik zat me net te bedenken, wat zou ik eigenlijk gaan doen vanavond? Ik ga sowieso een lekker biertje drinken. Maar ik ga natuurlijk ook de Glory Redemption Tour gaan kijken in Rotterdam. In ieder geval niet in Rotterdam zelf direct thuis kijken. Want Rico Verhoeven mag het op gaan nemen tegen Jamal Ben Sadiq. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Quinten, eh, jij zit ook nog te twijfelen of je gaat kijken? Ja, ik wil wel gaan kijken, maar er ligt aan waar jij ligt dan. Ja, dus, eh, eh, bij, jou, eh, bij jou thuis lijkt het me gezellig, maar... Kijk. Anders ga ik lekker mijn bedje in. Kijk eens aan. Hey, we gaan eh, dan eh, nu gelijk even door naar de, naar de lijst der lijsten. Want we gaan naar de, ja, de, bijna alles al doorgenomen, behalve de top 10. Op nummer 10 staat deze week Rita Ora met Anywhere. Stond vorige week op plek 8. Op plek 13 vorige week Marshmallow featuring Kelly met Silent. Staat deze week op plek 9. Op plek 8 deze week Maroon 5 featuring Sa. What Lovers Do stond vorige week op plek 5. Op plek 17 hij heeft een flinke sprong gemaakt. NF Let You Down staat nu op plek 7. Op plek 6 staat Post Malone met I Fall Apart. Staat voor vorige week stond hij nog terug te vinden op plek 11. Op plek 5 vinden wij Zane featuring Sia from Dust Till Dawn. Stond vorige week op plek 4. En op plek 4 staat Kygo featuring Justin Jesso, Stargazing. Vorige week op 1 had hem dus toch even van zijn troon afgestoten. was Camille Cabello featuring Young Talk Havana. Staat nu op plek 3. En op plek 2 hebben wij Selena Gomez en Marshmallow Wolves. En, en eh, daar hebben we natuurlijk... Eh, op nummer 1 staat niemand minder dan Post Malone featuring 21 Savage Rockstar. Ja, hij staat er nog steeds, maar we gaan er veranderingen brengen. We gaan de lijst iets anders benaderen dan dat we dat eigenlijk eh, nu hebben gedaan. Ik eh, pak hem eigenlijk iets globaler dan dat ik dat eh, normaal gesproken zou doen. We gaan luisteren naar de, ja, in ieder geval de, de, ja, de, de nummer 2 gaan we er gewoon bij pakken. Want ik vind dat we die nog te weinig hebben gedraaid. En dan hebben wij het natuurlijk over niemand anders dan... Selena Gomez, Bolf. We komen zo bij jullie terug met de Euro Breakdown. Want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. Water and wine. Don't make me choose. Ja, Selena Gomez, Wolves. Ik moet zeggen, het blijft een eh, lekkere plaat om uh, naar te luisteren. Ja, heel eerlijk, uh, Quinten en ik die hadden echt zoiets van... Post Malone, weet je, we hebben hem nu al... Het is, het is geen slecht nummer, maar we hebben hem denk ik al te vaak gehoord. We hebben het, we hebben het wel gehad met... Ja we hebben het wel een beetje, een beetje, een beetje, gehad. Post Nou moet ik wel zeggen, we gaan eh, dat, dat vecht wel wat uitleggen. Want normaal gesproken maak ik, eh, maak, ik hou zelf hou ik de regie over de lijst. En dat, dat zal ik ook natuurlijk ook wel blijven doen. Maar we gaan op een, eh, op een andere manier gaan we de lijst gaan we in. Ik ben nu wat meer uitgegaan ook van nummers die misschien wat langer blijven hangen. Bijvoorbeeld in Oostblok. om zo echt een Europese top 40 echt te creëren. Maar ik denk dat we iets globaler moeten gaan kijken. Ehm, want we merken toch ook wel dat we nummers missen eigenlijk. Die we toch wel heel graag willen draaien. Inderdaad. En dat ook bepaalde nummers die eigenlijk gewoon veel te kort in de Euro eh, Breakdown blijven staan. Nu gebaseerd op de huidige lijst. Dat, eh, dat het wel echt... Eh, dat, daar kan meer in. Dus daar gaan we wel echt... Dat, dan, gaan we vanaf volgende week gaan we daarmee beginnen. Dus we gaan de lijst aanpassen. Je zal waarschijnlijk nummers horen waarvan ze in eerste instantie uit de Euro Breakdown waren. Maar we gaan iets globaler gaan we te werk. Misschien iets commerciëler, maar dat houdt het ook lekker fris voor jullie. En het is de bedoeling om voor jullie natuurlijk een mooi programma te maken. En dat wij daar natuurlijk ook eh, van, van mogen genieten, als ik dat zo mag zeggen. Ja, nou ja, zo is het ook. We moeten, eh, eh, uiteindelijk doe je het toch niet voor jezelf. En maar, weet je, om het, het is wel belangrijk dat je het nog leuk blijft vinden. Ja, en als je, als je zelf, wat is het, hoeveel, uh, 13 weken lang, of het is 11 weken lang Rockstar hoort, elke, elke week. Ja, op een gegeven moment ben je er gewoon klaar een gegeven moment, kijk, ik, snap het wel, kijk, maar dat is hetzelfde met, bijvoorbeeld met Despacito. Despacito, heel goed nummer, maar dat zijn echt, echt platen die gewoon, die worden gewoon echt grijs gedraaid. En ik, ik vind dat persoonlijk jammer, terwijl er heel veel goede nummers zijn. Absoluut, ja. Absoluut. Absoluut. Dus eh, vanaf volgende week eh, gaan wij het eh, wat, wat anders aanpakken. Ehm, wij zijn ook met spoed op zoek naar een vrouwelijke lezeres. Een vrouwelijke lezeres, want die willen wij eigenlijk volgende week al in de studio hebben. En dat heeft ermee te maken dat wij een van onze terugkerende items eh, eh, gaan, eh, gaan uitwerken. dat is het quizje. waarin alle soorten vragen eigenlijk aan bod kunnen komen. En ja, Quinter en ik moeten om en om... iedere week moeten wij proberen punten te scoren. En ik denk dat... wat zullen we doen? Zullen we gewoon twee vragen per, aflevering ja, twee, twee vragen is goed. Oké, daar gewoon nog een beetje op ingaan. Ik denk dat het leuk is, ja. Ja, ik denk dat dat wel een hele goede is. Ik, Quinter en ik gaan dat... deze week gaan we dat uitwerken. Dus daarom nogmaals, ben je nu aan het luisteren met... Ja spoed zijn wij op zoek naar een eh, nieuwslezeres. Met, vooral, met het liefste een leuke, leuke zwoele stem. Zeker. Een wij zwoele, zijn, eh, zwoele stem is niet vereist, maar als je een beetje leuk kan praten... Zeker, dan, eh, dan is het altijd welkom. Ja, nee, dat is, dat is zeker onwijs belangrijk. Ehm, ik, ik ja, vorige week hadden we natuurlijk vier mensen in de studio zitten. Het was onwijs gezellig, heel erg leuk. Maar eh, eigenlijk voor de, voor de dynamiek moeten we gewoon een vrouw hebben die lekker de bekje bij zich heeft. Dus voel jij je geroepen, ben je enthousiast, heb jij je bekje bij je, kun jij een mooi stukje voordragen en eh, kun jij deze twee knapen in bedwang houden. Dan eh, zijn <laughs> wij op zoek naar jou. <laughs> dus ja, ik, eh, ik heb onwijs veel zin in. We zitten in de laatste 20 seconden van dit programma. We gaan geen plaatje meer draaien. Dan gaan we gewoon niet meer redden. We gaan bedankt, luisteren. Eh, Dank. Naar een, was eh, gezellig. Leuk programma. Ja, ook bedankt en Leuk dat je er weer was natuurlijk.